Katrien Straatman met het NOS Journaal begint een eigen onderzoek in de zaak van de vergiftigde Russische dubbelspion Skripal. De organisatie gaat daar morgen in Londen mee beginnen, heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Johnson bekendgemaakt. Sergei Skripal en zijn dochter werden twee weken geleden bewusteloos gevonden in Salisbury. Op hun lichaam werden sporen gevonden van een gifgas dat in de jaren 70 en 80 werd ontwikkeld in de toenmalige Sovjet-Unie. Moskou ontkent elke betrokkenheid. De Russische EU-ambassadeur zegt dat het gas ook afkomt afkomstig kan zijn van een Brits laboratorium voor chemische wapens dat in de buurt van Salisbury zit. In Pakistan zijn twee artsen die met een poliocampagne bezig waren... gedood door Taliban-strijders. Ook een lid van de paramilitaire politie die het team probeerde te beschermen... kwam om het leven. Pakistan is een van de weinige landen ter wereld waar polio nog voorkomt. De bestrijding van de ziekte wordt er bemoeilijkt door onwetendheid onder de bevolking... en het idee dat de campagne een westers complot is om moslims te steriliseren. Vooral om die laatste reden worden de medische teams geregeld aangevallen door moslimfundamentalisten. De VVD vindt het geen probleem als bankiers miljoenen salarissen verdienen, maar als de bank in de problemen komt, moeten ze fors inleveren. Dat zei VVD-fractievoorzitter Dijkhoff in WNL op zondag, na aanleiding van de ophef over het salaris van ING-topman Hamers. Dijkhoff zei ook tegen de, tegen de initiatiefwet van GroenLinks te zijn. Hierbij moet de minister van Financiën vooraf toestemming geven voor salarisverhogingen van bankiers. Het weer, het is zonnig, maar koud door een stevige noordoostenwind en een maximumtemperatuur van 2 graden.